Eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dekker wil dat de inspectie strenger toeziet op middelbare scholen... waar onbevoegde leraren voor de klas staan. Hij houdt vast aan de afspraken uit het onderwijsakkoord uit 2013. Erin staat dat in 2017 alle leraren bevoegd moeten zijn. Dekker reageert op cijfers van RTL, waaruit blijkt dat in 2013 ruim 15% van de leraren zonder diploma voor de klas stond ministerie van Onderwijs benadrukt dat veel cijfers al eerder naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Wel is in de gegevens van RTL nu ook per school te zien hoeveel leraren al dan niet een diploma hebben. De man die gisteren in Groningen werd opgenomen met verschijnselen van ebola heeft de ziekte niet, meldt het RIVM. De man uit Zwolle werd gisteren opgenomen. Hij was in zijn geboorteland Guinea op vakantie geweest en had sinds maandag flinke koorts. Het was voor het eerst dat het ziekenhuis in Groningen een patiënt met ebola-verdenking binnenkreeg. Tot nu toe zijn in Nederlandse ziekenhuizen zo'n 65 mensen opgenomen van wie werd vermoed dat ze ebola hadden. In alle gevallen bleken ze de ziekte niet te hebben. In Assen is tijdens de TT-nacht een man van 24 ernstig mishandeld. Hij is gereanimeerd en met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een groep van drie tot vijf verdachten. Tijdens het feest voorafgaand aan het motorsportevenement zijn tien mensen aangehouden. Zo werd een taxichauffeur opgepakt voor het aanrijden van een verkeersregelaar. Het groot dicté der Nederlandse taal wordt dit jaar geschreven door de Vlaamse schrijfster Lieve Joris. Het dicté wordt op 19 december uitgezonden. Joris woont sinds de jaren 70 in Nederland en is vooral bekend van haar reisverhalen. Het meest recente boek is Mijn Afrikaanse telefooncel. Het groot dicté werd vorig jaar geschreven door Bart Chabot. Het weer, de regen trekt langzaam weg. De rest van de dag is er geregeld zon bij zo'n 21 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A10 Koenplein Watergasmeer bij Knoop het Watergasmeer. Drie kilometer file door een ongeluk.